Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Frankrijk mogen binnenkort nog een keer naar de stembus. De uitslagen van de Europese verkiezingen zijn binnen... en daaruit blijkt dat in Frankrijk de partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen flink heeft gewonnen. Dat is een klap in het gezicht van Emmanuel Macron, de president nu. Die heeft zich vaak uitgesproken tegen radicaal rechts. Je hoort correspondent Frank Renaud. Hij is al heel erg impopulair in Frankrijk. Hij heeft al geen absolute meerderheid in het parlement meer... dus hij moet zaken doen met andere partijen en dan nog ook eens deze verkiezingsnederlaag. Dat is een nieuwe smet op het imago van president Macron. En daarom heeft hij meteen na de uitslag nieuwe verkiezingen uitgeschreven in Frankrijk. In ons land is PvdA GroenLinks de grootste geworden bij de Europese verkiezingen met acht zetels. De PVV kreeg zes zetels. En door al die Europese verkiezingsuitslagen zou je bijna vergeten dat we hier in Nederland ook nog bezig zijn met de invulling van het kabinet. Vandaag praten de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB gewoon weer door. Ze gaan het hebben over de verdeling van de ministersposten en staatssecretarissen. Ze moeten er eerst met elkaar uitkomen welke partij welk ministerie krijgt. En daarna kunnen ze het pas gaan hebben over welk poppetje er op welke plek komt. Een Oostenrijks passagiersvliegtuig is zwaar beschadigd geraakt in een hagelbui. Die was zo heftig dat de buitenste laag van het vliegtuig verbrijzeld is. Van de neus van de cockpit is bijna niets meer over. Piloten zeggen dat het noodweer niet zichtbaar was op de weerradar... waardoor ze er tussen Mallorca en Wenen recht invlogen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen in Atlanta... aan hun vierdaagse bezoek aan de Verenigde Staten. Ze gaan onder meer naar het graf van burgerrechtenactivist Martin Luther King... De koning en koningin worden vergezeld door een bekende artiest. Ja, Frenna dus. Tijdens hun bezoek gaan ze naar de studio... waar onder meer Beyoncé en Tupac een nummer hebben opgenomen. Volgens Frenna is het een erkenning voor de hip-hop scene... dat de koning en koningin die studio in Atlanta bezoeken. Het weer dan nog. Denk vandaag aan je paraplu en regenjas, want de herfst is weer even terug. In het hele land wordt het grijs en regenachtig. En vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Vanmiddag en vanavond is er ook veel wind en het is koel. 10 tot max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost 10 minuten vertraging. Op de A4 eh, Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 21 kilometer file. 40 minuten is de vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen af het Averhoorn en Purmerend 5 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten extra reistijd. 10 minuten op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam Belmermeer en Alkmaar. Op de A10 Watergaasmeer-Koenplein tussen Zeeburg en Landsmeer 20 minuten vertraging in 3 kilometer kilometer Een kwartier op de N201 Hilversum Uithoorn.